Op dit moment vissen zo'n 80 Nederlandse schepen met de puls. Een vismethode waarbij elektriciteit wordt ingezet om vissen uit de zeebodem op te laten schrikken. Nederland heeft een jaar lang gelobbyd om een verbod op pulsvissen tegen te houden... nadat het Europees Parlement begin vorig jaar voor zo'n verbod had gestemd. Maar het lobbyen heeft dus geen effect gehad. Woensdag valt de definitieve beslissing. Rusland bevestigt dat het met Nederland en Australië wil praten over MH17... maar dan moet het vooral gaan over Oekraïne. Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken... had Oekraïne het luchtruim moeten sluiten omdat er een oorlog aan de gang was. Verder heeft Oekraïne steeds geweigerd ruwe radargegevens ter beschikking te stellen, zegt de minister. Nederland en Australië willen het vooral hebben over de rol van de Russen bij het MH17-drama. Venezuela blijft de Amerikaanse hulpgoederen afwijzen... die in de Colombiaanse grensplaats Cucuta bijeen worden gebracht. President Maduro zegt dat de VS een macaber spel speelt. Hij noemt de hulp kruimels, terwijl zijn land tegelijkertijd de hals wordt afgeknepen. Hij doelt daarmee op de Amerikaanse sancties tegen zijn land. Bij Barcelona zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. Voor zover bekend is er één dode, dat zou een van de machinisten zijn. Spaanse media hebben het over 95 gewonden. Enkele zouden er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Barcelona. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. AZ versloeg in Merda hekkensluiter NAC met 3-0. AZ blijft vierde op de ranglijst met twee punten achterstand op Feyenoord. Het weer vannacht rustiger en vaker droog.